Nelly zei, wat is er gebeurd? Je hebt bijna alle foto's verscheurd. Van Alice. Ik kan nu wel zeggen, ik voel me bevrijd. Ik ben van eraf, eindelijk kwijt. Er was al jarenlang weinig tussen Alice en mij. dat zij is weggegaan. Voor mij part is ze pleiten met een eikel. hart zorgde zij voor dooi. Mijn Alice. Maar toen werd ze anders, het was niet meer oké. Okay. Jaloers op mijn vrienden, geen één kwam meer mee. Zelfs jaloers op de juffrouw van het nieuws op tv. Oh, het kan me niets meer schelen dat zij is weg ze pleiten met een eikel naar Milaan. Nee, voor mij is het nog over en sluiten en de zegen aan Alice. Alice, ik geef geen lekker om Alice. Jarenlang sores en ellende met die vrouw. Heet van boeren kon ze worden. met een pils in mijn hand. Nelly lekker warm aan de andere kant. En is zit blij te wezen in de sloffen van Alice. Ja, die schaal met pinda's komt heel goed van pas. En ik gooi soms een handvol naar dat ding achter glas. De laatste foto van Alice de boekenkast. Het kan me niets meer schelen dat zij is weggegaan. Voor mijn part is ze pleiten Ze vlijten met een eikel naar Milaan. Nee, voor mij is het nou over en sluiten en de zegen